vertelt verslaggever Wilco Boom. Waar wel over wordt gesproken achter de schermen... is eh, verlengen van de verhoging van de zorgtoeslag die er voor dit jaar kwam. Dat komt veel beter terecht bij mensen die het eh, moeilijk hebben... die met lage inkomens zitten en mogelijk ook de energie Toeslag via de gemeente. Maar eh, zeker is het nog niks. Hè. Hier moeten ze nu dus eerst in het kabinet over gaan spreken. Als er niets gebeurt, leeft naar verwachting straks 1 op de 17 mensen in armoede. Nu is dat nog 1 op de 21. Vijf vermiste Mexicaanse jongeren zijn opgedoken in een heftige video van een moordpartij. De jongens waren onderweg naar een festival toen ze verdwenen. Op de video is te zien hoe de jongeren worden toegetakeld, zegt deze journalist in Mexico moet zeggen, ik eh, heb het, eh, het filmpje zelf niet gezien. Eh, dat komt mede ook omdat de familie en de autoriteiten ook iedereen met klem hebben verzocht om, die filmpje, om het filmpje niet te bekijken. Om het ook niet te verspreiden. en, maar wat ik erover heb gelezen is dat het echt heel erg gruwelijk is. er is op te zien hoe ze gemarteld worden en hoe een van de jongeren dood wordt geslagen. Een Mexicaanse gouverneur gaat ervan uit dat drugskartels achter de video zitten. Kinderen worden de hele tijd verleid met ongezonde reclames heeft UNICEF uitgezocht. Vooral op Insta en TikTok komen er om de haverklap reclames voorbij over snoep en chips. Volgens onderzoekers krijgt de helft van de kinderen van 10 tot en met 17 daarmee te maken. Het British Museum in Londen heeft een medewerker ontslagen. Die zou iets te maken hebben met de verdwijning van allerlei historische stukken. Het zou gaan om juwelen, edelstenen en glas. En al die stukken waren niet te bewonderen in het museum, maar lagen ergens anders opgeslagen. Het weer, vooral aan de kust schijnt de zon.